De raad heeft onder meer geëist dat het gebied met geluidsoverlast kleiner wordt dan nu is gepland. Ook moet er binnen drie jaar een exploitant zijn en er moet na vijf jaar nog eens worden gekeken naar de toekomst van de luchthaven. Verantwoordelijk wethouder Helder zei dat hij die eisen met de provinciale en landelijke overheid zal bespreken. Een ruime meerderheid ging daarmee akkoord. De voormalige vliegbasis Twente moet in gebruik worden genomen voor burgerluchtvaart en voor militair verkeer. Tegen het plan is veel verzet. Een groep waarvan cabaretier Herman Vinkers landelijk het boegbeeld is, vraagt zich af of zo'n vliegveld wel nodig en haalbaar is. De provincie Overijssel stemt morgen over het plan. Bij nieuwe rellen rond de klimaattop in Kopenhagen zijn gisteravond laat meer dan 200 mensen opgepakt. Dat gebeurde tijdens een manifestatie van klimaatactivisten in de Vrijplaats en hippie-enclave Christiania. Toen agenten de Vrijplaats wilden betreden staken de activisten barricades in brand. Ook werden de agenten bekogeld met molotovcocktails. De politie zette traangas in om zich de belagers van het lijf te houden. Afgelopen weekend kwam het ook al tot rellen in de Deense hoofdstad. In totaal zijn er nu bijna 1500 relschoppers opgepakt. De KNSB heeft zijn website voor schaatsen op natuurijs geopend. De afgelopen dag kwam de temperatuur in de beeld voor het eerst dit seizoen niet boven nul. En daarmee was de eerste ijsdag een feit. De KNSB heeft nu nog niet veel te melden over het natuurijs... maar verwacht wel dat tegen het weekend de eerste ijsbanen opengaan. gaan. Tijdens de vorstperiode vorig seizoen was er veel belangstelling voor de natuurijswebsite van de Schaatsbond.